Vooral in de Randstad groeide de bevolking. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kregen de meeste mensen erbij. Het waren voor het grootste deel migranten... vaak uit Oost-Europa en India. Jongeren beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. In 2018 schreven meer dan 3500 jongeren tussen de 13 en 18 zich in als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder. Ze verkopen bijvoorbeeld kleding via internet, produceren online video's of maken websites. Burgemeester Krikken van Den Haag heeft gisteravond naar eigen zeggen... een goed gesprek gehad met de organisatoren van het vreugdevuur in Scheveningen. Ze hebben volgens haar toegegeven dat de brandstapels veel hoger waren dan afgesproken. De stapel in Scheveningen was 48 meter... terwijl die niet hoger mocht zijn dan 35 meter. Tijdens de nieuwjaarslag liep het vreugdevuur flink uit de hand. Door de combinatie van de harde wind met de grote hitte van het vuur... ontstond er een vonkenregen. Rusland heeft niet op tijd gegevens over dopingtesten aangeleverd... aan het Wereld Antidopingagentschap. Het land moest dat doen voor 1 januari. In 2015 werd het Russisch Antidopingagentschap geschorst... vanwege betrokkenheid bij grootschalig dopinggebruik. En het WADA besloot die schorsing in september op te heffen. Maar voorwaarde was wel dat Rusland voor 1 januari... extra dopinggegevens, zoals urinestalen, zou aanleveren. Het weer bewolkt en verspreid over het land af en toe een bui. Alleen in het oosten vrijwel droog en ook wat zon. En de wind loopt in de loop van de dag af.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 Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, beware, beware of the man with a mistletoe mustache. gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girl's eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year?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 De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond genageld nou, aan de grond. Je hoopt niet te horen. Ik ben verloren. Oh oh oh, oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh Niets dat maar verdween, dwars door de muren heen. Vond ben ik thuis en wacht ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij.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 www.zfmzandvoort.nl stay curved. It's simple and it's plain. Finally in love again. There's no way I'm gonna stop. si esa handle any pain. Look what you got! I'm a motherfucking star boy. Look what you got! I'm a motherfucking star boy.